Uur. Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Demissionair premier Rutte gaat vandaag weer terug naar Nederland na zijn bezoek aan China. Hij heeft de Chinese president Xi een bezoek gebracht. volgens Rutte hebben ze het ook over moeilijke onderwerpen gehad, zoals handel en de oorlog in Oekraïne. Dan vraag je je natuurlijk af, hoe reageert die Chinese president daarop? Ik kan u nooit vertellen wat de reacties zijn. Ik kan u alleen zeggen wat ik zeg. Eh, maar ik kan u wel zeggen dat ondanks dat dit natuurlijk moeilijke onderwerpen zijn die we bespreken... absoluut, level playing field, Oekraïne, ook kwesties van mensenrechten cyberaanvallen, eh, dat deze relatie voor ons waardevol en belangrijk is. Dat wij het dialoog met China voortzetten. Dat eh, we ook verder werken aan de wederzijdse handel waar dat wel kan. Rutte sprak ook met studenten van de Universiteit van Peking. Hij zei daar dat hij de band met Azië wil versterken als hij baas van de NAVO wordt. Het OM legt zich neer bij de uitspraak in de Mallorca-zaak. Hoofdverdachte Saniel B. werd in hoger beroep vrijgesproken van het medeplegen van doodslag op Carlo Heuvelman. Volgens het Hof was er te weinig bewijs. Volgens het OM heeft het geen zin om naar een hogere rechter te stappen... omdat dan alleen wordt gekeken of de procedures goed zijn gevolgd. In de Mallorca-zaak kreeg Saniel B. wel ruim 2,5 jaar cel voor poging tot doodslag op twee anderen. Er wordt misbruik gemaakt van de regeling voor kennismigranten. Die regels zijn er zodat bedrijven hoogopgeleide mensen van buiten de EU naar Nederland kunnen halen. Die moeten dan minimaal anderhalf keer modaal verdienen. Maar de arbeidsinspectie kwam erachter dat ook kappers, kabelleggers en schoonmakers er gebruik van maken. Hun uurloon ligt veel lager, maar omdat ze heel lange werkdagen maken voldoen ze op papier dan aan de eisen. Een opvallend verhaal uit Noord-Korea. De staatstv daar heeft een tuinierprogramma van de BBC gecensureerd. De broek van de presentator is geblurred. Niet omdat hij te strak zat, maar omdat die broek in Noord-Korea verboden is. Ze zijn veel te westers. De tuinman zelf vond het wel grappig. I'm not really a dangerous subversive imperialist. I'm just a gardener who likes going out and beautifying the landscape. And wherever I can beautify that landscape, ja, ik ben maar gewoon een tuinman, zegt hij. Het heeft hem wel street cred opgeleverd, zegt hij tegen de BBC. Die Britse omroep doet trouwens geen zaken met Noord-Korea. Buitenlandse tv-programma's worden in dat land vaak binnengesmokkeld op USB-sticks. Het weer dan nog, veel wolken. In Groningen en Friesland kan een bui vallen.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 Er staat 130 kilometer file de volgende weg heb je nu de meeste vertraging. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam voor de aansluiting met de A10 ruim 20 minuten oponthoud. Op de A9 Alkmaar Diemen tussen Bad Hoeverdorp en de afrit AMC 25 minuten vertraging. Op de A9 van Alkmaar naar Diemen bij knooppunt Holendrecht staat een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Vanaf Bad Hoeverdorp levert dat dus 10 kilometer file op. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Amsterdam Centrum en knooppunt Koenplein 16 kilometer langzaam rijden rijdend verkeer. De vertraging is ruim 20 minuten. Op de A10 Noord bij Durgerdam ook 20 minuten vertraging. En op de N202 Amsterdam-IJmuiden voor de aansluiting met de A22 is de vertraging nog een uur. Dat geldt ook voor de N208 sassenheim velsen tussen Bloemendaal en IJmuiden.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 Galit Kassem heeft zich in zijn tijd als advocaat niet schuldig gemaakt aan omkoping. Volgens de Amsterdamse Orde van Advocaten zijn daar geen aanwijzingen voor. Na aanleiding van de ophef verdween Kassem als presentator van de talkshow Galit en Sophie. Het Spaanse OM wil dat Luis Rubiales 2,5 jaar de cel in gaat. De oud-voorzitter van de Spaanse voetbalbond kuste vorig jaar voetbalster Jenny Hermoso ongevraagd op haar mond. Volgens het OM heeft Rubiales zich hiermee schuldig gemaakt aan dwang. Edwin Wagensveld van de radicaal radicaal-rechtse beweging Pegida is opgepakt in Arnhem. Wagensveld sleepte een Koran over straat aan een hondenriem. Daarmee overtrad hij het gebiedsverbod, zegt de politie. Het weer morgen wisselvallig bij een graad of 13. should now send me a sign to save my life Cause at this moment in time there's nothing certain in these days gonna shout to the top.